Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlandse vrouw zegt dat ze is verkracht op Mallorca. Ze heeft aangifte gedaan van een groepsverkrachting. Correspondent Rob Zoutberg weet meer. Ja, het gaat om een Nederlandse toeriste van 20 jaar oud. Was maandagnacht om 4 uur in de ochtend, vroeg in de ochtend, met twee vriendinnen op stap in Palma de Mallorca. Ontmoette drie mannen die voorstelden nog wat te gaan drinken in hun kamer, in hun hotel. Nou, deze vrouw ging even naar de badkamer. Eh, toen bleek, toen ze terugkwam, dat haar vriendinnen waren vertrokken. Nou, daarna schijnt het allemaal te zijn misgegaan, volgens de verklaring van deze vrouw. De drie mannen zitten vast. Het gaat om een Spanjaard en twee Cubanen. De jongen van 14 die is opgepakt voor het mishandelen van Frederik uit Amstelveen is weer thuis. Daar mag hij zijn proces afwachten. De jongen wordt ervan verdacht Frederik meerdere klappen te hebben gegeven... nadat ze niet wilde antwoorden op de vraag of ze een jongen of een meisje was. De hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan staat op het punt veroverd te worden door de Taliban. Ook het voormalige kamp Holland ligt onder vuur. Tot 2010 zaten daar Nederlandse militairen... Hun missie was om Afghanistan weer op te bouwen. Dit jaar besloten alle westerse landen hun militairen terug te halen uit Afghanistan... en sindsdien rukt de Taliban weer op... En organisatoren van beurzen, bedrijfsfeesten en congressen gaan vanmiddag demonstreren in Den Haag. Ze vinden dat het kabinet niet genoeg aandacht heeft voor de zakelijke evenementenbranche. Op dit moment is het zo onduidelijk. Alles wat er uitgeprobeerd is bij de field labs wordt eigenlijk helemaal nog niet toegelaten. En wij hebben behoefte aan heldere communicatie. Morgen geven de missionair premier Rutte en minister De Jonge weer een coronapersconferentie. Volgens wetenschappers is het nog te vroeg om de boel verder te versoepelen. Door de vakantieperiode hebben we nu veel minder contacten dan normaal. Dus zijn de cijfers nu niet realistisch, zeggen zij. Heb ik het weer nog. Flink wat zon vandaag. Vanmiddag schuiven ook wat stapelwolken over, maar het blijft overal droog. En het voelt lekker warm aan. 20 tot 27 graden is het.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 Vanuit Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein, 8 kilometer. Met daar een kwartier oponthoud. En het is erg druk richting de kust, met name op de N200 en de N201 richting Zandvoort. Hou daar in beide gevallen rekening met een half uur extra reistijd.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 De politie in Zeeland heeft opnieuw vier mensen opgepakt... vanwege de reeks mishandelingen en diefstallen op Schouwen-Duiveland. Ze zijn tussen de 14 en 18 en komen uit Gouda, Utrecht en Vlaardingen. Na Sydney en Melbourne gaat ook de Australische hoofdstad Canberra in lockdown. Daar is voor het eerst sinds vorig jaar juli een coronabesmetting geconstateerd... die niet afkomstig is van een reiziger. Het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het wordt 24 tot lokaal 27 graden en er staat maar weinig wind.